van 3 uur. Renske van der Zalm met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden steunt een staakt het vuren tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Zo'n akkoord moet met Egypte en andere landen tot stand komen. Het is voor het eerst dat Biden zich openlijk uitspreekt voor een wapenstilstand. Tegelijkertijd benadrukt de Amerikaanse president dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen tegen raketaanvallen. Tot nu toe wilde de Amerikaanse regering, een belangrijke bondgenoot van Israël... niet meedoen met een internationale oproep tot een staakt het vuren. Koningin Maxima zegt dat de kritiek op de Griekenlandvakantie vorig jaar pijn in het hart deed. In het interview met Matthijs van Nieuwkerk, ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag, reageerde ze op die affaire. Waardoor de populariteit van het Koningshuis daalde. Koningin Maxima noemt de reis een inschattingsfout. Alhoewel de kleurcode van Griekenland toen geel was... was het volgens Maxima niet solidair. Studenten zijn niet sneller of langzamer gaan studeren... sinds de invoering van het leenstelsel, meldt het CBS. Ook wisselen ze nog net zo vaak van opleiding. Wel begonnen er minder studenten aan een masteropleiding... nadat ze hun bachelordiploma hadden gehaald. Het leenstelsel voor studenten aan de hogeschool of universiteit... werd in 2015 ingevoerd als vervanging van de basisbeurs. En de werkloosheid is begin dit jaar verder afgenomen, meldt het CBS. Het aantal werklozen daalde met 50.000 ten opzichte van eind vorig jaar. Mede door de loonsteun van de overheid hielden meer mensen hun baan. Daarnaast kwamen er 26.000 vacatures bij. Zo'n grote toename is sinds 1999 niet meer voorgekomen. Volgens het CBS zoeken ondernemers, ook in de horeca, alvast personeel voor als er straks weer meer mag.